Dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral meegens met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt voor de aanslag in Berlijn... is mogelijk niet de bestuurder van de vrachtwagen. Volgens de Duitse politie is het niet zeker dat de Pakistan van 23... die gisteravond werd opgepakt, achter de aanslag zit. Het onderzoek loopt nog, zei de Duitse politiechef. Eerder werd al bekend dat de Pakistan ontkende iets met de aanslag te maken te hebben. De Berlijnse politie houdt er rekening mee dat de dader mogelijk nog vrij rondloopt. Mensen worden daarom via Twitter opgeroepen om waakzaam te blijven. Bij de aanslag kwamen twaalf mensen om het leven. Nog maar enkele slachtoffers zijn geïdentificeerd. Ook raakten 48 mensen gewond. 18 zijn er slecht aan toe. Politiemol Mark M. krijgt zijn paspoort voorlopig niet terug. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Mark M. wilde naar zijn schoonfamilie in Oekraïne... om ze persoonlijk op de hoogte te stellen van zijn situatie. Volgens de rechter kan dat ook op andere manieren. In mei werd hij voorlopig vrijgelaten, maar hij moest wel zijn paspoort inleveren. De inhoudelijke behandeling van zijn zaak begint in het voorjaar. Mark M. zou geheime politieinformatie aan criminelen hebben verkocht. De bedreiger van D66-leider Alexander Pechtold moet een week de cel in. Dat heeft het Hof in Leeuwarden bepaald. De 51-jarige man uit Groningen schreef vorig jaar op Facebook... dat Pechtold een kopschot moest hebben... met daarbij een foto van een vuurwapen. Een maand later deed Pechtold aangifte. De rechtbank sprak de dader eerder vrij... maar het Hof zegt in hoger beroep dat daar wel een redelijke vrees voor kon zijn bij Pechtold... dus is de man veroordeeld tot een week cel. De man die twee jaar geleden bij de NOS binnendrong en zendtijd opeiste... moet zijn straf definitief uitzitten. In hoger beroep werd Tariq Z vorig jaar veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel. Hij was het hiermee oneens en legde de zaak voor aan de Hoge Raad... Die heeft het beroep nu afgewezen. Daarmee zijn de juridische mogelijkheden van Zet uitgeput. Het weer is 2 tot 5 graden en er staat nauwelijks wind. Vanavond en vannacht wordt het opnieuw koud, met vooral in het binnenland lichte vorst. Morgen schijnt eerst de zon, later op de dag volgt meer bewolking... en in het noordwesten kan het wat regenen. Donderdag overal regen bij zo'n 8 graden. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes 5 kilometer. En de A28 Amersfoort-Utrecht. Een uur vertraging tussen Leusden-Zuid en Soesterberg na een ongeluk.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 feel each move you make. Your voice is warm and tender. DFM.